Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er wordt in Nederland opnieuw aangifte gedaan tegen Jorge Zorgieta... de vader van prinses Maxima. Advocaat Liesbeth Zegveld zei in Pauw en Witteman... dat er nieuw bewijs is dat Zorgieta wist van de zuiveringen... van het Fidela-regime in Argentinië. Het bewijsmateriaal is verzameld door de journalist Arnold Karskens. Hij zegt dat hij negen oud-medewerkers... van het Argentijnse ministerie van Landbouw heeft gesproken... Die vragen, volgens het OM in Nederland, die vragen volgens hem het OM in Nederland om hulp omdat ze het idee hebben dat Argentinië nog weinig doet. Sorgeta was van 1976 tot 1981 staatssecretaris en minister van Landbouw in het dictatoriale regime. De oud-medewerkers zeggen dat Sorgieta moet hebben geweten van politieke moorden. Eerdere onderzoeken naar Sorgieta liepen op niets uit. Patty Andrews is overleden, het jongste en enig overgebleven lid van de Andrews Sisters. De zussen Laverne, Maxine en Patty Andrews werden in 1937 ontdekt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hun muziek vaak gespeeld voor de Amerikaanse militairen. Bekende hits waren Boogie Woogie Bugle Boy en Don't Sit Under the Apple Tree. In Nederland scoorden de Star Sisters met onder andere Patricia Pai en Yvonne Keely in 1983 een nummer 1 hit met de medley van de Andrews Sisters. Patty Andrews was 94. Facebook heeft in het vierde kwartaal afgelopen jaar veel minder winst behaald dan een jaar eerder. Het Amerikaanse bedrijf achter het sociale netwerk boekte een winst van 64 miljoen dollar tegenover 302 miljoen in 2011. De daling heeft volgens Facebook vooral te maken met eenmalige uitgaven aan onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. De omzet in het vierde kwartaal nam wel toe. Dat is te danken aan meer inkomsten uit advertenties. Het weer op de meeste plaatsen droog en een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Vooral in het kustgebied is hij hard tot stormachtig, minimaal rond 5 graden.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 Dat was mooie muziek zo aan het begin van de nacht ging het anders. Je de uit New York afkomstige band Mercury Ref en The Dark is Rising. Dit wordt dus de nacht ging het anders hier bij de Vader op Radio 1. Het eh, muziekprogramma van Radio 1 met muziek die je doorgaans niet vaak op andere zenders hoort. Dat wil niet zeggen dat alles wat voorbij komt volslagen onbekend is. Dat nou ook weer niet, want af en toe hebben we toch wel een aantal eh, herkenbare punten zo eh, in de programmering. We staan uiteraard even stil bij het overlijden van eh, de laatste van de overlevenden. <laughs> Dan heb ik het over de Andrews Sisters. Patty Andrews. En dat gaat over uh, ruim twee uur gebeuren. Dat, in het onderdeel de sterfvervallen van de afgelopen week natuurlijk. En ik heb iets weg te geven. Wat heb ik dan weg te geven? Nou, ik heb weg te geven een, eh, nieuwe cd. Het is namelijk eh, de nieuwste solo-cd van uh, Dijk voor Man Huub van der Lubbe. Mm, de man die gaat solo de komende periode. Maar voordat ik uh, daaraan toe kom, eerst even aandacht voor een band... die afgelopen avond optrad in Horen, in het park... en eergisteren in Rotterdam, in het Luxor Theater. heb ik het over de Golden Earring. En mocht je die optredens gemist hebben, morgenavond de Vereniging in Nijmegen. dus ook al ruim 50 jaar bij elkaar zijn. De Golden Earring begon, altijd met, met, begon destijds met de Golden Earrings in een wat andere samenstelling. Maar de harde kern, dat zijn dan uh, George Kooijman en Kooijmans en Rinus Gerritsen... die zijn al, eh, al die jaren bij elkaar. Um, Huub van der Lubbe, daar had ik het over. Die heeft een eh, nieuwe cd gemaakt, een eh, bijzondere cd. Want eh, wat daarop staat, dat zijn liedjes die akoestisch zijn opgenomen. Het album dat heet Simpel Verlangen. En de Dijkvoorman gaat met dat repertoire de komende maanden het land in. En ja, die cd. Ik heb een extra exemplaar dat ik weg mag geven. En daar ga ik dadelijk een vraag over stellen. Maar laten we eerst eens even gaan luisteren naar de, de fraaie zang van onze Huub. Een van de liedjes van dat album, Ze is een vrouw. Als je denkt haar te begrijpen, zit je er verschrikkelijk naast. En als jij hem zit te knijpen, blijft zij kalm, maakt ze geen haast. Als je hoopt haar te verrassen doet ze net of ze niet ziet. Ze kan twintig jurken passen, maar de mooiste vindt ze past net niet. Ze is een vrouw, dat luistert nou, dat luistert nou. Ze is een vrouw als je dacht haar te verleiden, heeft ze jou al lang versierd. Jij vindt gek wat zij normaal vindt, en gewoon vindt ze maar wierd. Ze wil graag met jou bepraten, waar jij die andere vrouw van kent. luistert nou. Ze is een vrouw. Beter dan jijzelf begrijpt zij wat er allemaal bij jou van binnen voelt. Wat ze wil, dat weet ze niet altijd, maar wel precies hoe zij het voelt. luistert nou? Ze is een vrouw. Ze is een vrouw. Dat luistert nou. Dat luistert nou. Ze is een vrouw. Ze is een vrouw. muziek van Huub van der Lubbe. Ze is een vrouw, een van de liedjes van het album Simpel Verlangen. En Simpel Verlangen, dat is ook de titel van eh, de theatertournee... die, die hij eh, de komende maanden gaat doen. En daarin zal hij een aantal eh, soms wel hele bijzondere... kleine, intieme theatertjes aandoen. Je kan hem in ieder geval dit weekend, dat wil zeggen zaterdag en zondag... gaan bekijken in Nieuw- en Sint-Joosland. Jawel, in Theater De Wegwijzer. Daar zal hij de liederen voorkomend op dat album Simpel Verlangen eh, gaan zingen. En hij zal ook voordragen, gedichten. En die staan er weer niet op eh, de cd. Maar die kom je dan misschien waarschijnlijk wel weer tegen op de DVD... die ook gaat verschijnen naar aanleiding van dat eh, album Simpel Verlangen. Goed, die cd in ieder geval. Daar heb ik, zoals ik zei, een extra exemplaar van. En die kan je winnen. <laughs> je krijgt hem niet, je kan hem wel winnen. Dan moet je een een antwoord geven op een vraag. En de vraag luidt, Huub van der Lubbe die is al sinds jaar en dag eh, frontman van De Dijk. Maar voordat De Dijk bestond, was Huub van der Lubbe de frontman van een andere band. En ik wil de naam van die band weten. Dus, nogmaals de vraag. De, <laughs> Huub van der Lubbe is al sinds jaar en dag eh, frontman van De Dijk. Maar voordat De Dijk bestond was Huub van der Lubbe de zanger van een andere band. Ik wil de naam van die band weten. En de naam van die band die mag je mailen naar eh, De Nacht Klinkt Anders. Een mailtje sturen naar De Nacht Klinkt Anders. En je kan bij het mailadres komen via www.vara.nl. Kijk naar het vakje programma en site En dan kom je vanzelf bij De Nacht Klinkt Anders. Contact en mailen maar naar dat antwoord op de vraag die ik net heb gesteld. Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain Everybody knows that baby's got new clothes But lately I see her ribbons and her bows Have fallen from her curls She takes just like a woman Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's mine. that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying of thirst, so I came in here time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again introduced as friends. Please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ain't just like a woman. But you break just like a little girl. meester, eh, verantwoordelijk voor eh, zanggitaar. En de blaaspartij op de mondharmonica Bob Dylan, Just Like a Woman... van de in 1966 verschenen dubbel LP, Bland on Bland. En wat ik al zei, je kan dus die cd van Huub van der Lubbe winnen... als je het antwoord weet op de vraag voordat Huub van der Lubbe in De Dijk zong. Zong die bij een andere band. En ik wil de naam van die band weten. En eh, de naam van die band die mag je dus uh, mailen na de nacht ging anders. Maar als je op dit moment in eh, de auto zit, handen aan het sturen... dan heb je geen mogelijkheid om te mailen. Nou, de prijsvraag, eh, de, de, antwoorden erop, die worden pas volgende week bekendgemaakt. Dus als je straks thuis komt, dan eh, kan je alsnog eh, achter de computer duiken... of morgenochtend om dat antwoord door te mailen. Maar een briefkaartje sturen, <laughs> ouderwets. Mag natuurlijk ook nog naar postbus 175 1200 AD in Hilversum. Want dat, dat hebben we ook nog steeds inderdaad, een postbus bij de VARA. Goed, eh, de nacht zingt anders bij de VARA op Radio 1. Eh, ik blijf nog even bij eh, muziek die gaat over vrouwen. Peter en Gordon bijvoorbeeld. how I'm doing. I say things are okay. Woman, do you love me? Woman, me, believe me, I need you to be my woman. I hope you'll take your time and tell me. through. It's a nightmare turn into the warmest night. You know, she makes trouble seem so soft. She can turn the hardship, and she makes it so easy to cross. She brings life into the world over and over again. No man in the world could ever bear those things. She never lets you know when she feels bad. And she smiles when she feels sad. And once you and when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you. And I want to know what makes man stop tiring. daar gaat hij dan een beetje een rare manier weggewerkt. Deze opname van James Brown, maar blijft een heel mooi nummer. Woman! En hij maakte dat in 1974. Benaman had hij ook wel, deze soulman James Brown. Hij werd wel genoemd de Godfather of Soul of the hardest working man in show business. Met Woman dus. En Woman, dat was ook een liedje van Paul McCartney overigens. En daarmee hadden Peter en Gordon succes in 1966. De volgende dame uit Ierland die komt ook binnenkort naar Nederland toe. In april dan zal het zover zijn. Dan zal ze optredens geven in Groningen, de Stadschapburg. En Paradiso, dat zal ze ook aan doen. Sinead O'Connor, hier is de nieuwe single Fourth End of Wine. I'm gonna put my pink dress on And do my hair up tight I'm gonna put some eyeliner going down to the church on Fourth and Vine. I'm gonna marry my love, and we'll be happy for all time. Yeah, he's the sweetest man you could find, so gentle and so kind, and he's got those big brown eyes. I can't believe me he's mine. Not that he's no wuss, cause you know his love is serious so warm inside. When he takes me for a buggy ride. When he takes me for a buggy ride. song and do my hair voor Sinead O'Connor. En naar aanleiding van het uitkomen van die nieuwe single... was ze uitgenodigd eh, bij een televisieprogramma... van de Britse commerciële zender ITV. En daarin zei ze dat ze, eh, ja, dat, dat ze naarmate de jaren vorderde toch wat milder is geworden. Ze zal zich meer bezighouden met muziek. En eh, wat ze in het verleden had, dat ze vooral onrust zaaide vanwege uitspraken en dergelijke. Daar zal ze zich nou, wat minder mee bezig bezighouden. Ze heeft beloofd eh, in het vervolg de kop te houden, <laughs> om het eh, maar letterlijk te vertalen. En eh, zich netjes te gedragen. Sinead O'Connor dus, en uh, of ze zich netjes zal gedragen... dat zullen we dan zondag 21 april en maandag 22 april... in ons eigen land kunnen aanschouwen in de Stadsgebouw in Groningen... en een paradiso waar ze dan een optreden zal geven. Dit is een liedje van Jerry Goffin en Cal King. Cher gaat het zingen. Tonight give your love so sweetly tonight. The light of love is in your eyes, but will you love me tomorrow? Is this the last day? side. 1966, deze muziek van eh, Cher, wat ik zei, een liedje van eh, Jerry Goffin en Carol King. zijn vele versies van dit nummer. Het is er dan één van, Will You Still Love Me Tomorrow? Is er ook allemaal eentje van, van de Four Seasons met Frankie Valli. Maar goed, uh, Cher dus. Cher die nog steeds volop actief is. de dame die wordt in mei 67 jaar. En op dit moment is ze bezig met voorbereidingen van een televisieshow... die in Amerika daar te zien zal zijn. En eh, ja, wat ik niet wist, nou, dit wordt wel een beetje boulevardachtig allemaal. Boulevard zal ik maar zeggen. Uh, heeft een kind. Dat is een eh, jongen. Chess heet hij. Maar die Chess die is geboren als een meisje. Nou, en wat wil Sher? Sher wil dat deze jongen dus ook in de toekomst eh, iets zal doen in die tv-show. Maar eh, ja, de, de relatie, de, de, twee zijn enigszins gebrouilleerd. Dus heeft uh, afgelopen week te kennen gegeven dat ze hoopt dat het allemaal goed komt. En dat Jess te zijn tijd ook een aandeel zal leveren... in die televisieshow die Cher op de Amerikaanse buis zal laten zien. De Vara, de nacht ging anders. De boulevard, <laughs> de nacht ging anders. Dit is heel mooi... Laura Muvelva You can't live with the world on your shoulders, your shoulders. You've been lost in a dark place. slip toch? Dacht ik ook. Je hoorde de stem van Laura Muvella MVULA, Mouvella. En eh, deze Laura Mouvella, daar is eh, eind van vorig jaar... dat is dus niet eens zo lang geleden... een EP'tje van uitgekomen, daarop eh, vier nummers. Het is een van die prachtige songs, Can't Live With The World. En meer van haar. komt over een tijdje uit. <clears throat> ja, het is nog de weer van een verkoudheidje. dat komt over een tijdje uit, ook heel binnenkort. 4 maart, dan verschijnt van deze Laura Movella een album onder de titel Sing To The Moon. En dan zal ze, denk ik, eh, een korte tijd al wereldberoemd zijn. Hier was het dat hele mooie Can't Live With The World. Zo dadelijk hier bij De Nacht Anders... Eh, een van de fragmenten uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Maar voordat je Dolph Jansen en meerdere cabaretiers hoort... eerst deze herkenningsmelodie van Stad Radio Amsterdam. Regionaal radiostation van Amsterdam dat van 74 tot 1989 bestond. Bob James ga je horen met Nautilus. heeft het op zo'n zacht gezegd niet makkelijk. Het winterweer leidde tot uitval van treinen, vertragingen en nu zijn ook nog eens de Vira's kapot. Tijd voor een gesprek met woordvoerder van de NSU heeft herkend, Peter Schoevers. Meneer Schoevers, hoe gaat het? Ja, lekker. Lekker, lekker? Ja, het zijn natuurlijk ongelooflijk interessante tijden. Heel dynamisch allemaal, het loopt goed. Uh, trouwens, Dolf, voordat ik het vergeet, er is taart. Dus als je zo zin hebt, pak lekker, hè? Maar waarom is er taart? Heb je niet gehoord? Nee. Gisteren. Wat? Wij hadden een normale dienstregeling, Dolf. Haha, ja. U had een normale dienstregeling? Ja, we hadden een aantal dagen natuurlijk aangepaste dienstregeling. Hè, vanwege de sneeuw en de kou. Dat was heel koud. dat was min 5, min 6 of zo. Maar hij is weer normaal hoor. Vandaag eh, wat lekkers. Eh, give me 5, Dolf. Give me 5. Hatsa, eh. hatsa. <laughs> nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel man. Godverdomme. Ja, dat was een mooi feestje hoor. Dat was een mooi feestje. Feestje? Ja, ja. Normale, normale dienstregeling kick-off party hadden we gisteren. In de Westergas. was een vet. Was echt, eh, was echt aan boord van dit feestje is iemand van Real Catering. En die heeft geen gevulde koekendolf. Maar wel hele lekkere cocktailtjes. Eh. nou jij weer man. <laughs> ja, maar even voor mij. Het gaat toch heel erg slecht met NS. Er rijden treinen niet. De Vira is stuk. Oh, ho, ho. Niet zo negatief hè. Voor je het weet gaan we hier nog zitten sippen met z'n allen. Dat kan niet de bedoeling zijn, Dolf. Nee, niet rijden. Dat komt niet voor in ons jargon. Hoe, hoe noemt u het dan? Wij noemen dat de nulsnelheid. Oké. Of, dan mag ook, op de plaats rijden. <laughs> Oké. Nou ja, ik ben blij voor u. De Vira rijdt al een tijdje op de plaats. Ja, ja. Maar dat is toch geen reden voor een feestje? Nou, kijk, Dolf, even hoor. Want ik merk dus wat er nu gebeurt is dat jij je dus heel erg aan het focussen bent op die treinen. Ja, NS, ik denk... Ja, je zit heel erg op die treinen. dat neem ik je ook helemaal niet kwalijk, hoor. Dat is ook helemaal prima, is jouw ding. Hè? Nou, gelukkig maar. Maar, en dat is dus die paradigmaverschuiving waar ik het de hele tijd over heb. Hè. Kennelijk is dat nog niet bij iedereen doorgedrongen... maar dat hele treinen op tijd laten rijden... Hè, dat is helemaal onze core business niet. Dat is niet uw core business? Nee, weet je wat wij doen? Nou, ik, ik, dacht dus treinen op tijd laten rijden. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Drie weer fout, Hof. Drie weer fout. Communiceren. Dat is wat wij doen. We zijn een communicatiebedrijf. Hè? Daar ligt ons hart. Dat is waar we goed in zijn. We hebben 2200 zeer goed opgeleide communicatiemedewerkers in dienst. Die staan dag en nacht paraat om, als er technische problemen te zijn op het spoor, een tweet te sturen. Noem maar service. Daar zijn we trots op. <laughs> maar wat zegt u tegen mensen die denken... wat is dat voor een prutserig, onderpresterend bedrijf? Waarom zorgt de NS niet gewoon dat het materieel in orde is... dat de wissels het doen, dat de wissels niet bevroren zijn... dat er voldoende treinen zijn, dat die treinen zo sterk zijn... dat ze niet door een beetje sneeuw kapot gaan? Ja, ga je weer op die treinen zitten focussen. Ja. Zo jammer dit. Kijk, we hebben deze week elke dag een mailtje gestuurd... Hè, dat er een beperkte dienstregeling was, Dolf. Elke dag een mailtje. Elke dag. Heb je enig idee hoeveel mailtjes dat zijn, Dolf? Nee. Nou ja, vier of zo, vijf. <laughs> maar dat is toch niks? Nou ja, laat het er zes zijn dan. Ja. Oké, mag ik even heel eerlijk zijn tegen u? Uh, be my guest. Ik hou van eerlijk, open communicatie. Ik vind u heel erg vervelend. Ja, snap ik. Zijn we ook. En nu? Eh, nou, niks. Er gaat nu niks veranderen? Nee, niks. Nee. Nee. Oh, er is een wisselstorm bij de Wageningen. Ga ik even twitteren. Dank u wel. De nacht klinkt anders bij de vader op Radio 1... met een volgorde van opkomst. Not Tireless, gespeeld door keyboardman Bob James... van zijn debuut-LP One uit 1974. Vervolgens hoorde je het eh, cabaret uitspijkers met Koppen van afgelopen week. En daarna Björk eh, met het nummer I've Seen It All Before... uit de film Dancer in the Dark uit 2000. Dus dadelijk na het nieuws meer filmmuziek en dan van een actuele film Hyde Park on Hudson. Actuele filmmuziek, hoewel die muziek uit het eind van de jaren 30 is. Eerst nog even heel even genieten van The Chieftains.